Mariette Krol met het NOS Journaal. Het Amerikaanse Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen oud-president Donald Trump uitgebreid... in de zaak rond het achterhouden van geheime documenten. Trump wordt er nu ook van verdacht dat hij een medewerker opdracht heeft gegeven... om bewakingsbeelden van zijn buitenverblijf Mar-a-Lago te wissen... zodat die niet in handen zouden vallen van de opsporingsdiensten. De medewerker die dat zou hebben gedaan is ook aangeklaagd. Trump werd in juni al aangeklaagd voor 37 strafbare feiten. En daar komen er nu drie bij. Twee voor het belemmeren van de rechtsgang en één voor het achterhouden van militaire informatie. Musicalproducent Rick Engelkes moet definitief 3,7 miljoen euro aan coronasteun terugbetalen. Het fonds Podiumkunsten blijft erbij dat het overgrote deel van de ruim 4 miljoen euro steun voor Engelkes productiebedrijf onterecht is uitgekeerd. Het fonds eist het geld al in april terug. Engelkus maakte daar bezwaar tegen, maar het fonds blijft bij zijn oordeel. Het geld was bedoeld voor een musical over het leven van Willem van Oranje... in een nieuw te bouwen theater in Delft. Omdat de musical er nog niet is, wil het fonds het geld nu terug. Engelkus krijgt daar zes weken de tijd voor. En rond de Conference League-wedstrijd tussen FC Twente en het Zweedse Hammarby... zijn tien mensen aangehouden, onder wie één minderjarige... Al voor de wedstrijd in Enschede was het onrustig... en na de wedstrijd braken op de hoofdtribune gevechten uit. Waarschijnlijk zocht de harde supporterskern van Twente ruzie met Zweedse fans. Een Zweedse fan die van de tribune viel is naar het ziekenhuis gebracht. De ME greep in, maar buiten het stadion bleef het onrustig. De burgemeester vaardigde daarom een noodbevel uit... waardoor voetbalfans konden worden gecontroleerd. Inmiddels is het weer rustig in Enschede. Het weer vannacht overwegend droog, ongeveer 17 graden. De komende dag opnieuw regenbuien, maar ook droge perioden met flink wat zon.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 It's been, chasing it's been a couple months since I felt like I'm home. Oh. Am I getting closer to knowing where I belong? The city's gonna break my heart. a finger. She got a hold on me. She got me wrapped around her finger.